12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Polen is een schandaal aan het licht gekomen met vlees van zieke koeien. Een Pools tv-programma heeft undercoverbeelden laten zien... waarop onder meer kreupele koeien en dieren met abscessen illegaal worden geslacht. Daarna worden ze wel voorzien van officiële stempels. Een deel daarvan is geëxporteerd naar andere Europese landen... maar voor zover bekend niet naar Nederland. De Europese Commissie maakt zich zorgen en stuurt maandag deskundigen naar Polen... om de zaak te onderzoeken. Twee Franse politieagenten zijn veroordeeld voor verkrachting van een Canadese toeriste. Het gebeurde op het hoofdbureau van de politie in Parijs. Volgens de vrouw kwam ze de agenten in 2014 tegen in een Ierse pub. Ze nodigde haar uit om mee te gaan naar het politiebureau. Daar werd ze gedwongen om whisky te drinken en vervolgens verkracht. De twee agenten zeggen dat de vrouw had ingestemd met het drinkgelach en de seks. Ze kregen zeven jaar cel. Edwin Evers heeft de Gouden Radioring gewonnen voor zijn ochtendshow Evers staat op op Radio 538. Evers stopte eind vorig jaar met zijn populaire programma. In 2006 kreeg hij de prijs ook al een keer. Willem van Koten, die bekend werd als Joost en Draaier, werd geëerd met de Marconi Oeuvre Award. Twee broertjes van 7 en 5 hebben het leven van hun oma gered. Toen de vrouw uit Serenberg onwel werd, belden ze meteen 112. Daardoor kwam de ambulance op tijd. De politie is daarvan onder de indruk. Teun wist heel rustig uit te leggen waar hij was en wat er aan de hand was. Heel knap voor een jongen van zeven, zegt een agent tegen Omroep Gelderland. Het jongetje zei dat hij gewoon heeft gedaan wat zijn ouders hem hadden geleerd. De oma maakt het goed, ze moet wel een nachtje in het ziekenhuis blijven. Het weer. Vannacht en morgenochtend trekt een sneeuwzone van zuid naar noord over het land. In het zuiden valt de meeste sneeuw, zo'n 2 tot 5 centimeter. In het noorden valt de eerste sneeuw pas in de vroege ochtend. Minima vannacht rond min 2. Overdag is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1318 hier op CWM Zandvoort. We gaan weer luisteren naar een uurtje nieuwheidsmuziek. De nodige world music. Ja, ja, ook een nieuwe cd. De nieuwe cd is een beetje oude term, natuurlijk, maar goed, maakt niet uit. Jet Ba Trance eh, eh, eh betekent dat. Dat is spiritual music from Morocco. Morocco. En ehm, dat is het eerste nieuwe album... En daarna komt Nathan Speer met zijn nieuwe album. Eens even kijken. Searching for Nepsis. Nepsis, oké. Goed, ehm, voordat we daar gaan luisteren... eerst natuurlijk even, omdat we zoveel...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 May this music fill your heart with peace and goodness. Thank you for listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com. destroy. joy as it flies, lives in eternity. yourself a joy. Does the wing of life destroy? to himself a joy. Does the wing of life destroy? But he who kisses the joy as it flies. and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.